met het NOS Journaal. Door de daling van de huizenprijs is het gemiddelde vermogen van de Nederlanders aanzienlijk gedaald, meldt het CBS. Vorig jaar januari was het gemiddeld vermogen 29.000 euro tegen 33.000 een jaar eerder. Zes op de tien huishoudens hebben een eigen huis. Het aantal miljonairs in Nederland is met ruim 12.000 gedaald naar ruim 150.000. Antisemitisme is wijdverbreid in Duitsland, staat in een rapport dat deskundigen hebben geschreven op verzoek van de Duitse regering. Bij de verspreiding van het antisemitisme speelt internet een cruciale rol. Antisemitisme komt niet alleen in extreme kringen voor. Het rapport signaleert een gewenning in de samenleving aan anti-Joodse tirades en praktijken. Het antisemitisme in Duitsland valt overigens Europees gezien wel mee, vinden de opstellers van het rapport. De situatie in Polen, Hongarije, maar ook in Portugal is volgens hen ernstiger. In Egypte komt rond deze tijd voor het eerst het nieuwe parlement bijeen. Waarnemers zien het als een mijlpaal in de overgang naar democratie. Bij de eerste vrije verkiezingen in decennia kreeg de moslimbroederschap onlangs de meeste stemmen. Onder president Mubarak was de partij verboden. De moslimbroeders zeggen dat ze geen islamitische wetgeving willen invoeren, maar dat ze zich gaan richten op versterking van de economie. Sinds de val van Mubarak, een jaar geleden, wordt Egypte bestuurd door het leger. De militairen zeggen dat ze tot de presidentsverkiezingen in juni aan macht blijven. In Loenen in Gelderland is vanochtend een ramkraak gepleegd op een filiaal van de Rabobank. De gevel van het gebouw staat op instorten en negen omwonenden hebben uit voorzorg hun huis verlaten. De daders reden om vier uur vannacht met een auto op de geldautomaat van de Rabobank in. Volgens de politie in Loenen zijn er mogelijk ook explosieven gebruikt. De EOD onderzoekt of er nog explosieven in het gebouw liggen. Na de ramkraak gingen de twee verdachten er in een andere auto vandoor. Het is niet duidelijk of ze geld hebben buitgemaakt. Het weer in de loop van de ochtend buien, later met kans op hagel en onweer. Er staat vrij veel wind en het wordt vanochtend vanmiddag een graad of 7. Dit was het NOM. Dit is John van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen. Ik geef u daarom een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Die vinden plaats op de A4 tussen Bergen op Zoom en de grens met België. En op de A12 tussen Utrecht en Arnhem.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 Assim você me mata.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 show. is veel te vroeg voorbij Want de passie is bedaard Het doet pijn, maar geef jezelf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 vast wel. 心。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 I know don't know